Sander Vries met het NOS Journaal. In India zijn op een politiebureau in de regio Kashmir zeker negen doden gevallen. Het gebeurde toen in beslag genomen explosief materiaal ontplofte terwijl het werd onderzocht. Tientallen mensen raakten gewond. Enkele liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn vooral agenten en forensisch experts. Het explosieve materiaal was gevonden in een terreuronderzoek. In de regio Kashmir zijn vaker aanslagen. Het gebied wordt door zowel India als Pakistan geklemd. In Neurenberg in Duitsland is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt en verwijderd. Meer dan 20.000 mensen moesten gisteravond worden geëvacueerd. De vroege ochtend konden ze weer terug naar huis. De bom woog rond de 450 kilo en werd ontdekt tijdens werkzaamheden. President Trump heeft publiekelijk zijn steun ingetrokken... voor zijn omstreden partijgenoot Marjorie Taylor Greene. Ze is bondgenoot van het eerste uur. Trump zegt dat hij de kandidaat zal steunen... die het volgend jaar tegen haar opneemt in de tussentijdse verkiezingen. Trumps uitspraken komen vlak na een interview van Greene in Politico. Daarin zegt ze dat de Epstein-files openbaar gemaakt moeten worden. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... heeft de Fransman Timothy Loubineau een wereldrecord gereden op de 5000 meter. Hij reed de afstand in iets meer dan 6 minuten. Bijna anderhalve seconde sneller dan de Zweedse recordhouder Niels van der Poel. De Fransman had tot nu toe nog nooit in een wereldbekermedaille op de 5 kilometer gewonnen. Chris Huizinga was met zijn vijfde plaats de beste Nederlander. Het weer bewolkt met geregeld regen, vooral het noorden en oosten. In het noorden wordt het hooguit 7 graden.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 Grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, so you split your gex. Sing a song of Semtex. Pocket full of Durex. Body full of Mandrax. So we gonna have sex. Yes. See you where your knees suck. Oh. Back to the hip hop. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind? There's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake roof box. Why you so nasty? Boss. To the roof box. Cause you so nasty. Boss. Shake your root box. Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shaky playtex. Rock free stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box uh -uh, you. Uh if you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top what's on my mind It's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop Roof box To the roof Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Roof box To the roof Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty here, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. To jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass so you don't sweat much. For a fat lass, grab your root box cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me though? Did you hear me though?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 You think I got time to blow show love with more passion than average, and I ain't mad at. Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must be hit it off at first sight, like love jones, bitch. Mini zones, baby, lover, you yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby. Living it up, ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. girl got eluded, uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Girl, I thought you knew what I do. You know I know what. Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy P grind it out, taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. love, come on. For you. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what on, we get live. Come on, we get right. It's my time, Rule baby. Yeah.